Alleen de Telegraaf en NRC Next deden het beter dan in het eerste kwartaal. Bij de regionale kranten ging het alleen beter bij de Barneveldse krant, het Brabants Dagblad en het Parool. De omroepen NPS, Teliac en RVU willen fuseren. Met het creëren van één educatieve omroep willen de drie zendgemachtigden bijdragen aan het bestuurbaar houden van de publieke omroep. Bovendien moet de samenwerking tot meer efficiëntie leiden. De omroepen laten de mogelijkheden nu onderzoeken. Daarna wordt een besluit genomen over de fusie. Leraren zien niets in het inleveren van vakantiedagen om zo meer tijd te krijgen voor niet-lesgevende taken. Dat blijkt uit een enquête van het CNV onder 800 leraren. Een commissie adviseerde eerder dit jaar om de zomervakantie met een week in te korten. Maar de leraren zeggen dat ze vrije dagen hard nodig hebben om bij te tanken... en zich voor te bereiden op het nieuwe jaar. Nog maar 24% van de Britse kiezers steunt de Labour-partij van premier Brown. Dat is de laagste score in 27 jaar. De conservatieven, die al jaren in de oppositie zitten, zijn veel populairder... en ook de doorgaans kleine liberaal-democraten trekken meer kiezers dan Labour. Premier Brown spreekt vanmiddag het congres toe van zijn Labour-partij... maar er zijn geen aanwijzingen dat hij de peilingen ter sprake brengt. Komend voorjaar zijn er weer verkiezingen in Groot-Brittannië. In Belgrado is een Franse voetbalsupporter overleden... die twee weken geleden door Servische hooligans in elkaar was geslagen. De Fransman van 28 is vanochtend aan zijn verwondingen bezweken. Op 17 september speelden Partizan Belgrado en Toulouse een Europa League-wedstrijd tegen elkaar in de Servische hoofdstad. Voor de wedstrijd raakten Servische en Franse supporters slaags met elkaar in een café. Tien mensen zijn opgepakt op verdenking van poging tot moord. Het weer bewolking, in het noorden en oosten wat regen, in het zuiden en westen ook wat zon.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 Try to see the good that's in me. Cause I know I'm just not.